7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een Franse arts heeft mogelijk meer dan 200 slachtoffers gemaakt... in een groot misbruiksschandaal. De zaak kwam begin deze week naar buiten. Afgelopen dagen hebben zich meer vrouwen bij de politie gemeld... die mogelijk slachtoffer van de arts zijn geworden. De chirurg van 68 zit sinds 2017 vast... op verdenking van vier gevallen van kindermisbruik. In het onderzoek vond de politie gedetailleerde dagboeken met tekeningen... waarin uitgebreid beschreven stond hoe hij zijn slachtoffers had misbruikt. Bijvoorbeeld na operaties. Milieuorganisaties willen dat Nederland vlees- en sojaproducten uit het Amazonegebied gaat boycotten. Zo willen ze Brazilië dwingen om maatregelen te nemen tegen het grote aantal bosbranden in het gebied. Verschillende Europese landen voeren de druk op Brazilië op. Frankrijk en Ierland willen een handelsdeal met Zuid-Amerika tegenhouden... als president Bolsonaro zijn milieubeleid niet snel aanpast. Ook het Nederlandse kabinet maakt zich grote zorgen over de situatie in het Amazonegebied. Maar volgens premier Rutte lossen de dreigementen van de Fransen en de Ieren nu niets op. De automarkt krimpt en daarom staan er opnieuw veel banen op de tocht bij VDL Netcar in Boren. Vanwege een dalende productievolume zal het personeelsbestand ook flink gaan inkrimpen, schrijft het bedrijf in een notitie die in handen is van L1. Netcar bouwt auto's voor BMW. Eind dit jaar wordt duidelijk om hoeveel banen het gaat. De Duitse wielrenner Marcel Kittel stopt ermee. De 31-jarige sprinter zegt dat hij het niet meer kan opbrengen. In mei had Kittel zijn contract bij Katusha Alpecin al laten ontbinden... vanwege gebrek aan vertrouwen en prestatiedruk. De Duitser boekte als prof 89 overwinningen... waaronder 14 etappes in de Tour de France. Het weer, het is zonnig en ook vanavond blijft het nog een tijd lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11 en er is kans op wat nevel of mist. Het weekend wordt overwegend zonnig, lokaal kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen een file met 20 minuten vertraging.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 Four years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I, I can't stop. No, I, I, I can't stop. So baby, call me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. You're staying in Paris. To get away from your parents, you look so proud. Standing there with the fountain, a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace small town on our own, cutting ties with the thrill of it, getting drunk on the past we were living it. It was.